Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien heb je het zelf ook al gemerkt. Collega's die zich ziek melden, lessen en colleges die uitvallen... of de kinderopvang die de boel niet rondkrijgt. De griepgolf is dit jaar heftiger dan andere jaren. Het is zelfs officieel een epidemie. Het aantal mensen dat zich meldt bij de huisarts is de afgelopen weken volgens het RIVM verdubbeld. Deze huisarts in Leerdam merkt het ook. Ja, eigenlijk merken wij sinds vanaf na de kerstperiode eh, dat er steeds toenames van patiënten met griepklachten. En eigenlijk wat wij noemen als verzamelnaam hulp eh, luchtweginfecties. en dat heeft nu de afgelopen twee, drie weken echt een enorme vaart eh, genomen. Hij is zelf ook nog herstellende en zegt dat hij in jaren niet zo ziek is geweest. De jacht op Bollejos is geopend. De Nederlandse drugscrimineel Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar werd hij een tijdje geleden gespot in een video van een kerkdienst. De politie in Sierra Leone roept inwoners nu op om uit te kijken naar Omar Sherif. Ze denken dat dat de schuilnaam is van Bollejos. En beetje bij beetje weten we meer over de dader van een dodelijke aanslag in Zweden. Een man schoot eergisteren tien mensen en zichzelf dood... op een school voor volwassenenonderwijs in de plaats Eurebru. Volgens Zweedse media was de dader een man van 35. Hij zou hebben geschoten omdat zijn uitkering was stopgezet. De Zweedse politie wil niet bevestigen of dat inderdaad zo was. De fietsers in Flevoland worden het bos ingestuurd. Vanwege werkzaamheden in Zwifterband is er een omleiding met een alternatieve route. Maar wie de borden volgt, komt in een sloot uit. Het is een beetje wazig. Als je heel braaf met je fietsje aankomt en je volgt de gele pijlen, dan bots je op een hek. En dan kun je niet verder. Dat is natuurlijk belachelijk. Want als je de afzetting echt nu volgt, moet je via de sloot naar Dronten. Wie dat bedacht heeft, is weer heel erg wakker, maar niet heus. De gemeente zegt dat er een nieuwe brug had moeten liggen... maar de bouw daarvan heeft vertraging opgelopen. De borden zijn verwijderd en er staan nu verkeersregelaars. Die sturen de fietsers, als het goed is, wel de goede kant op. Het weer nog in het binnenland vanochtend kans op mist. Eh, daarna een wisselend dagje met in het noorden en westen behoorlijk wat zon.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 De griepepidemie heeft voor een record aantal zieken gezorgd bij de huisarts. In de eerste twee weken van de officiële epidemie... is het aantal mensen met griep verdubbeld, meldt het RIVM. President Trump wil het onmogelijk maken voor transgender vrouwen... om mee te doen aan sportwedstrijden in Amerika. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. En Trump overweegt ook om geen visum meer te geven aan transgender vrouwen uit het buitenland. De Britse regering wil de Grenfell Tower in Londen laten slopen. Een brand in die woontoren kostte ruim zeven jaar geleden 72 mensen het leven. Later bleek dat er van alles mis was met de brandveiligheid. Het weer, het KNMI waarschuwt voor dichte mist. De dag begint ook grijs. Later wel meer zon bij zo'n 7 graden. full of women. It's wall to wall and I got my crew with me. We grab a table spot to chillin'. On down the waitress make an order. Here we go. Throw back a drink and let it kick in. It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a lunch and mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no.